Uur. Christian Bonenbakker met de NOS Journaal. In het centrum van Amsterdam is het onrustig geweest... na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Op verschillende plekken waren vechtpartijen en werden vernielingen aangericht. De politie moest fans van de Israëlische club beschermen... vermoedelijk tegen pro-Palestijnse jongeren... en begeleidde hen naar hun hotel. Eerder op de avond hield de politie al betogers weg bij de Johan Cruijff Arena... waar de wedstrijd werd gespeeld. Burgemeester Halsema had bepaald dat het protest een kilometer verderop moest plaatsvinden om ongeregeldheden te voorkomen. Ajax won de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv met 5-0. Donald Trump heeft er geen belang bij dat Rusland de oorlog in Oekraïne wint. Dat zegt de hoogste militair van de NAVO, Rob Bauer, in een gesprek met Nieuwsuur. Trump heeft gezegd dat hij als president de oorlog binnen 24 uur zal beëindigen. Gevreesd wordt dat Oekraïne daarvoor land zal moeten afstaan aan Rusland. Bauer ziet dat niet gebeuren, omdat andere landen zoals China dan weten dat ze ermee wegkomen als ze internationale regels schenden. Bovendien kan Trump niet in zijn eentje Oekraïne tot concessies dwingen. Een pro-Palestijnse demonstrant heeft op tv de talkshow Bar Laat onderbroken. Dat gebeurde toen GroenLinks-PVDA-leider Timmermans te gast was. De demonstrant riep dat er in het programma te weinig aandacht is voor de Palestijnse zaak... en verweet Timmermans dat hij genocide in Gaza ontkent. Op verzoek van presentator Jeroen Pauw werd de demonstrant door beveiligers afgevoerd. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 2 tot 6 graden. De dag begint grijs met kans op mist. Later kan vooral in het oosten de zon doorbreken.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 I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. Uh. Yeah. must stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams. Tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow I lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.